Van Kesteren met het NOS-journaal. In meerdere Braziliaanse steden zijn protesten uitgebroken vanwege een omstreden grondwetswijziging. Tienduizenden zijn de straat op gegaan vanwege een wet die het moeilijker maakt om politici te vervolgen, zoals oud-president Bolsonaro. Het Braziliaanse parlement nam de wet vorige week aan. Die moet nog wel door de Senaat. Maar linkse politici, vakbonden en artiesten hebben opgeroepen tot protest. Nou, president Bolsonaro werd vorige maand veroordeeld tot 27 jaar cel voor het voorbereiden van een staatsgreep. Veel rechtse aanhangers van de oud-president gingen afgelopen weken ook al de straat op. Bij een Israëlische droneaanval in het zuiden van Libanon zijn vijf mensen gedood. Het gaat om een vader en zijn drie kinderen en nog een ander persoon. En twee anderen raakten gewond, onder wie de moeder van het gezin. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op een eh, terrorist van Hezbollah... en dat deze is uitgeschakeld. De Libanese premier roept de internationale gemeenschap op om de Israëlische aanval te veroordelen. In de Amerikaanse staat Arizona is afscheid genomen van de doodgeschoten activist Charlie Kirk. De streng beveiligde uitvaart werd bijgewoond door president Trump en vicepresident Vance. Ze hielden ook allebei een toespraak. De 31-jarige Kirk was een vertrouweling van Trump... en populair onder conservatieve jongeren in de VS. Hij werd vorige week doodgeschoten de verdachte die vanmiddag in Capelle aan de IJssel werd doodgeschoten door de politie... was een jongen van 15, dat zegt de burgemeester. Agenten waren afgekomen op een melding van een roof van een fatbike... waarbij zou zijn gedreigd met een vuurwapen. De verdachte sloeg op de vlucht, waarna de politie meerdere keer schoot.